Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ochtend na zijn verkiezing tot paus zal Leo XIV voor het eerst voorgaan in een mis. Het gebeurt om 11 uur in de Sixtijnse kapel in aanwezigheid van de kardinalen. Een uur later verschijnt hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek voor het middaggebed. Gisteren werd de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost, die ook de Peruaanse nationaliteit heeft... op de tweede dag van het conclaaf gekozen tot paus. De jonge asielzoekers in het Friese Sint-Anna-parochie krijgen toch een uitstapje, zegt de burgemeester. Ze zouden eigenlijk naar de Efteling gaan, maar daar stak minister Faber een stokje voor. Waar ze nu naartoe gaan is niet bekend. Het uitje is nog steeds tijdens de kermis om confrontaties met de lokale jeugd, zoals vorig jaar, te voorkomen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zo'n duizend transgender militairen ontslaan. Het Hoge Rechtshof gaf daarvoor deze week groen licht. Als eerste worden openlijk transgender militairen ontslagen. Wie in stilte transgender is, krijgt een maand de tijd om zichzelf te melden. Bij een rechtszaak in Arizona is voor het eerst een AI-avatar ingezet... om het verhaal van een slachtoffer te vertellen. Een doodgeschoten man kwam op een beeldscherm dankzij AI weer tot leven... en vertelde zijn verhaal. De avatar was bedacht en gemaakt door zijn zus en haar man. De verdachte kreeg ruim tien jaar cel en gaat in hoger beroep... omdat de AI-getuigenis in de zaak een te grote rol zou hebben gespeeld. De finale van de Europa League wordt een Engels onderonsje. Manchester United versloeg Athletic Club uit Bilbao... en Tottenham Hotspur schakelde het Noorse Bodo Glimt uit. De finale van de Conference League gaat tussen het eveneens Engelse Chelsea...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 How could you believe them over me? I'm your girl. You're out of control. How could you let go? Don't you know I'm not attached to material? I'll give it all. op 106.9. FM. answer question is where is the money?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 De jonge asielzoekers in het Friese Sint-Anna-parochie krijgen toch een uitstapje, zegt de burgemeester. Ze zouden eigenlijk naar de Efteling gaan, maar daar stak minister Faber een stokje voor. Waar ze nu naartoe gaan is niet bekend. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zo'n duizend transgender militairen ontslaan. Het Hoge Rechtshof gaf daarvoor deze week groen licht. Alle medische dossiers worden onder de loep genomen om te kijken wie mogelijk transgender is. Het weer. Het wordt een zonnige dag met later wat stapelwolken bij 18 tot 21 graden.